Door een eerste korting op het budget van de geheime dienst verdwijnen 200 van de 1500 arbeidsplaatsen. Onder hen zijn 80 mensen die informatie verzamelen en analyseren. Dit komt voor een groot deel van de AIVD-medewerkers als een verrassing. Aanvankelijk werd gemeld dat vooral gesneden zou worden in bedrijfsvoering en efficiëntie en niet in de primaire taken van de geheime dienst, het verwerven en verwerken van inlichtingen. De AIVD moet de komende jaren in totaal 70 miljoen euro inleveren. Dat is ruim een derde van het jaarbudget. De kwaliteit van het onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand moet beter. Maar ongeveer de helft van de voor- en vroegscholen scoort een voldoende in een onderzoek van de onderwijsinspectie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan kinderen met een taalachterstand. Maar vaak hebben ze niet goed op papier staan wat het beleid precies is en hoe resultaten gemeten worden. Ook weten ze niet zeker of ze wel de juiste kinderen bereiken. 60 tot 85 procent van de gemeente moet betere afspraken maken met de scholen, vindt de onderwijsinspectie. De woningmarkt blijft bouwbedrijf Heijmans parten spelen. In de eerste zes maanden is een verlies geleden van 5 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar werd nog een kleine winst geboekt. De omzet liep met 12 terug, onder meer door de terugval in de woningmarkt... en het aflopen van een paar grote wegenprojecten. Voor het eerst zijn er tastbare bewijzen opgedoken van het SS-verleden van Horst Tappert, bekend uit de Duitse televisieserie Derk. Dagblad Bild kreeg een legerkistje in handen, waar de acteur oorlogssouvenirs in had bewaard. In het kistje zitten onder meer een bajonet, een medaille voor een oorlogswond en een beeldje dat de derde prijs was bij een SS-schietwedstrijd. In april van dit jaar, vijf jaar na zijn dood, werd bekend dat Tappert bij de SS had gediend. Zelf heeft Tappert altijd volgehouden dat hij hospik bij de Weermacht was geweest. En tot besluit het weer. Veel zon, maar er trekken ook sluierwolken over het land. Het wordt vanmiddag 21 tot 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Meer en Blaakum 6 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer open. En op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp 3 kilometer.